Vorig jaar was dat ruim 10 miljoen euro. Ook was er een recordaantal meldingen van woningbranden... blijkt uit een schatting van een stichting die namens verzekeraars... eerste hulp bij brand biedt. Het verbond maakt zich zorgen over de toename van het aantal incidenten... al wordt er ook gesproken van een uitzonderlijke jaarwisseling. Het hoge schadebedrag komt onder meer door het zachte weer. De schade van de vonkenregen in Scheveningen is nog niet verwerkt... in de 15 tot 20 miljoen euro schade. In het Friese dorp Morra zijn twee mensen opgepakt... in verband met het vuurwerkongeluk in die plaats op Oudejaarsavond. Daarbij kwam een man van 41 om het leven. Hoe en waardoor hij omkwam is nog onduidelijk... De twee gearresteerde mannen stonden in de buurt van het slachtoffer op het moment van het ongeluk. De politie hoopt van hen te horen wat voor vuurwerk er is gebruikt en wie het vuurwerk heeft geleverd. De Amsterdamse politie onderzoekt videobeelden waarop te zien is hoe een man tijdens de nieuwjaarsviering in de lucht schiet met een pistool. Hij schiet zeker zes keer en vervolgens loopt hij weg. Het is niet bekend of het echte kogels waren. Omstanders lijken geschokt te reageren op de schoten. Het filmpje is geplaatst op de website van Geen Stijl. De politie heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de beelden. In het afgelopen jaar stonden treinen minder vaak stil dan het jaar ervoor. Het aantal grote storingen nam met 10% af naar 558, meldt ProRail. Ook reden er meer treinen op tijd. De spoorbeheerder heeft het afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen... zoals speciale teams aanstellen op drukke trajecten... om zo problemen sneller te verhelpen. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en verspreid valt nog een enkele bui. Uiteindelijk wordt het vrijwel droog. staat een matige noordenwind bij 5 tot 7 graden.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 just good. so down and out. Like emotion that's been captured in a name. I had my ups and downs, trials and tribulations. I over fijne dagen. door de bakken struinen Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer, ik pijn. en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer En dat heb hij weer, niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, is Of vol vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis.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 You know. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.